Het Wereld Natuurfonds kreeg de meeste opzeggingen... maar is nog altijd de grootste natuurorganisatie in Nederland. In 2013 was de terugloop bij de natuurclubs veel groter. Toen vertrokken 120.000 leden. Zo'n 190 landen hebben in Peru een klimaatakkoord bereikt. Concrete maatregelen zijn er nog niet. Er zijn afspraken gemaakt over de bouwstenen van een nieuw klimaatverdrag... dat tijdens de volgende top in Parijs kan worden getekend. Dit verdrag is erop gericht verdere opwarming van de aarde te voorkomen. In Peru duurde het lang voor er overeenstemming was. Hackers hebben vorige maand bij de aanval op Sony Pictures een vroege versie van het script van de nieuwe James Bond film te pakken gekregen. Het heeft de producent bekendgemaakt. De opnames van de nieuwe Bond-film Spectre zijn deze maand begonnen en hij komt volgend jaar november uit. De producent is bang dat het script voortijdig op internet verschijnt. De hackers hebben vermoedelijk ook films buitgemaakt die nog niet zijn uitgekomen. In België is afgelopen nacht een automobilist verongelukt nadat er vanaf een brug een steen door zijn voorruit was gegooid. De man van 34 kreeg de steen op zijn borst en overleed ter plekke. Zijn neef, die samen met de vrouw van het slachtoffer ook in de auto zat, greep het stuur en wist de auto tot stilstand te brengen. Het ongeluk gebeurde in Marcinel in de buurt van Charleroi. De politie heeft kort daarna twee verdachten van 16 en 17 opgepakt. Het zijn bekenden van de politie. Het weer, is vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Verder komt verspreid nevel of mist voor en dan kan het glad zijn.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 En ik ga het ook nog presenteren. Ja, wat mogen jullie verwachten? Het is natuurlijk uh, kersttijd, dus er zal zeker wat eh, jazz-kerst tussen zitten. Alleen het zullen niet uh, jazznummers zijn die ook in de Sky top 50 zijn. dus nou, wat bijzondere nummers. ik heb er zin in vandaag. Ik hoop dat jullie er ook weer zin in hebben. En ja, ik weet niet hoe je erbij zit. Misschien lig je nog in bed. Misschien heb je al gelopen. Misschien ga je naar de kerstmarkt vandaag. We gaan gewoon een paar mooie uren maken. En uh, ja, het eerste nummer was natuurlijk eh, Julie London, een van mijn favorieten. Want die had ooit het prachtige cd'tje gemaakt, eh, Calendar Girl, in 1956 reeds. En iedere maand bezong ze een lied. En vandaag december, warm december. Nou, als je zo naar buiten kijkt, het zonnetje schijnt hier in Zandvoort. Dus wie weet wordt het een hele mooie dag. En uh, ja, wie weet ga je nog naar de kerstmarkt in Zandvoort vandaag. We gaan verder met Count Basie. Komt-ie. in blue. I'll break all of the dawn. Santa Claus, Santa Claus, listen to my plea. Santa Claus, Santa Claus, listen to my plea. Don't send me nothing for Christmas. op zijn best. Good Morning Blues, een kerstnummertje echt hè. En een andere gigant is natuurlijk Art Pepper. En ik ben een enorme liefhebber van ballads. En Art heeft ooit een, een LP gemaakt, The Art of the Ballad. En daar staat prachtig nummer op, Winter Moon. schijnt door de bomen zongen eh, een paar weken geleden. Maar het blijft mooi in de winter. Iets heel anders. Eh, iets van deze tijd. Tony Bennett en Lady Gaga. But Beautiful. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking I be you thinking Tony Bennett en eh, Lady Gaga. Ja, volgens mij hebben we van Lady Gaga de afgelopen tijd niet zoveel gehoord. Maar deze cd, eh, Cheek to Cheek heet die, uitgekomen volgens mij eind september, oktober. En bevat een aantal prachtige jazzstandards. Onder andere van uh, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin. En ze hebben eigenlijk dat nummer gemaakt om de hedendaagse jeugd bekend te laten blijven met de jazzstandards. Ik weet niet of het gaat werken, want 50-plussers vinden het in ieder geval mooi. Maar ik weet niet hoe die jeugd tegen deze plaat van Lady Gaga aankijkt. Tony Bennett, Still Going Strong zou ik maar zeggen. Want hij blijft maar doorgaan. En deze cd, ja, dat is toch weer een prachtige cd erbij. Eh, tijd voor een andere jazzman, Bella, Bella Fleck en Marcus Roberts trio. Let's go! Jo, Marcus Roberts piano, Jason Marsalis drums en Rodney Jordan was eh, op de bas aanwezig. Ja. Mooie cd, cd uit 2012, Across the Imaginary Divide. Ja, het bekende banjo-speler eh, Bela Fleck natuurlijk. Ja, eh, in deze uitzending zal ik hem een aantal kerstcd's noemen... die wat anders zijn dan de gemiddelde kerstcd... en die het moeite van het beluisteren waard zijn. En een van die kerstcd's is van Eric Reed, Mary Magic, een cd 2003. En daarvan draai ik het nummer Angels in the Snow. Angels in the Snow, Eric Reed. Prachtige cd, Merry Magic 2003. Eh, tijd voor een damesblokje. Eh, ja, we begonnen de eh, uitzending met Julie London, een warm december. En dit sluit daar mooi op aan. The snow is snowing. off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher over eh, onovertroffen Doris Day. Eh, bekend uit talloze films. Maar eigenlijk minder bekend dat ze ooit één jazzplaat gemaakt heeft. Dat is een cd uit 1962. Duet with Andre Prevent Trio. En het nummer Close Your Eyes sloot heel mooi aan op het voorgaande nummer van Bette Midler. Eh, I've Got My Love To Keep Me Warm. En dat doen we allemaal in december. En Doris Day die kennen we natuurlijk allemaal van het hele bekende liedje... Kesera, Sera, whatever will be, will be. En daarvan vond ik een mooie uitvoering van eh, eh, Holy Cole. Een Canadese is. Komt-ie. Kesera, <laughs> then I grew up and fell in love. I asked my lover ahead. cd It Happened One Night, een live cd 1996. Ik vond deze nummers wel bij elkaar passen. Dit eh, drie luikje, Bette Midler, Doris Day en oh, Holly Cole. Ja, is het toch weer tijd voor wat kerstmuziek. Ramsey Lewis Trio, Christmas Blues... Ramsey Lewis Trio. De cd heet Sound of Christmas. En een van de kerstcd's die ik van harte aanbeveel. een van de betere kerstcd's is. Ik dacht die uit 1962 was. En eh, Ramsey kon er blijkbaar geen genoeg van krijgen. Want hij maakte er nog een in 64. More Sounds of Christmas. En deze cd is volgens mij net op onlangs. Of misschien een jaar wat geleden opnieuw uitgebracht. En hebben ze volgens mij wat vioolmuziek ondergezet. Ik zal u dit niet onthouden ook. Snowfall. via Spotify zijn deze eh, cd's zeker te vinden. Ramsey Lewis Trio. De ene cd heet Sound of Christmas en de andere More Sounds of Christmas. Er staan ook eh, bijvoorbeeld het nummer Eggnog op. Leuk nummer ook. Eh, echt aanraders. Ja, iets heel anders, maar toch iets met kerst. Clara Oeleg. Christmas in July. like being cold. And if you don't like snow, you better leave me now before it gets too dark. And if you don't believe in the sun. sunshine, you would not bat the fly Cause it's Christmas in July. Christmas, Christmas in July when the wind blows. Christmas, Christmas in July when the wind blows in my head. If I could see in your eyes your sweat frozen wild That you have nothing left to cry Did you have another girl? Did you ever love at all? Sometimes I'm really wonder If sunshine will come back Before I Christmas in July when they wander. gaat een beetje tussen jazz en pop in. En eh, de, haar laatste cd uit 2012, Christmas in July. En daar zit de Song van. Eh, ja, de laatste tijd was eh, onze vriend Cosby nogal in het nieuw. Bill Cosby. En bekend uit de tv-serie I Spy. En daarvan had ik toevallig nog de muziek liggen. En toen dacht ik, het is wel weer zo'n mooi moment om, ondanks alle nadigheid die over hem... Eh, gezegd wordt om weer eens wat uit die serie te laten horen. De titelmuziek van ISPY, en dat wordt gespeeld door Jugo Montenegro. muziek van ISPy, Spy. tv-serie waar je volgens mij de 60 jaar thuis verbleef. Eh, Robert Culp en eh, Bill Cosby. Uh, prachtige muziek. Hugo Montenegro. film, ja, filmcomponist zou ik maar zeggen. Maar het klonk erg jazzy, want er zat natuurlijk een, een fantastisch Hammond-orgel in. En ja, er is weer een, er is een prachtige kerstcd. CD Christmas Cooking, 1964. Jimmy Smith, de man van het Hammond-orgel. komt hij? Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. Met eh, kerstmuziek, eh, ja, gewoon jazzmuziek. En eh, wat mag je tweede uur verwachten? We beginnen met een Nederlands blokje. Ruud Brink, Laura Fiji, Maria Marquesini. Kapok natuurlijk. Ja, van alles. Dus wees er zeker bij. De Yellow Jackets met een fantastische kerstcd. Kortom, na de klok van 11 gaan we verder. ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.